uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij de zoektocht naar een drenkeling in een recreatieplas in het Limburgse Zevenum is een lichaam gevonden. Vermoedelijk gaat het om de Poolse man die daar sinds zaterdag werd vermist, maar de identiteit is nog niet officieel vastgesteld. Afgelopen dagen werd onder meer gezocht met honden, duikers en een sonarboot. Een man uit Arnhem krijgt geen straf voor het doodrijden van een gewapende overvaller drie jaar geleden. Het slachtoffer overviel de woning van de Arnhemmer en begon te schieten. De bewoner stapte in een busje en reed twee keer in op de overvaller. De rechter zegt dat er sprake was van noodweer. Het Openbaar Ministerie vond eerder ook al dat de man niet gestraft hoefde te worden. Nabestaanden van de gedode overvaller hadden een schadevergoeding geëist, maar die wordt niet toegekend. In Rotterdam heeft de politie ingegrepen bij een demonstratie tegen de mondkapjesplicht die daar sinds vanochtend geldt. Zo'n 50 betogers die naar het stadhuis wilden werden tegengehouden omdat ze weigerden een mondkapje op te zetten. Volgens de politie was de demonstratie niet aangekondigd en was er geen toestemming voor. Onder andere voorman Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid was bij de demonstratie aanwezig. Feyenoord heeft vanochtend een openbare training afgewerkt in de Kuip. Op de tribunes zaten zo'n 1800 supporters op anderhalve meter afstand van elkaar. Maar wel werden de Rotterdamse spelers en coach Dick Advocaat ontvangen met gejuich en gezang... wat niet mag volgens de richtlijnen van de KNVB. Supporters mogen niet schreeuwen en zingen in stadions. Toch zongen de fans meerdere malen het clublied van Feyenoord. Het weer droog en volop zon bij 23 graden in het noorden tot een tropische 30 graden in het zuiden. De komende dagen blijft het zonnig en warm met vooral in Zuid-Nederland tropische temperaturen boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat voorknopend Nieuwemeer 7 kilometer file en de vertraging is daar 5 minuten.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 Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.